Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Kinderen met ernstig overgewicht krijgen niet altijd de juiste behandeling, waarschuwen artsen. Een medicijn tegen obesitas wordt niet vergoed voor kinderen... waardoor de behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is, zeggen artsen tegen Nieuwsuur. In Nederland hebben ongeveer 120.000 kinderen ernstig overgewicht. En de verwachting is dat dat aantal blijft stijgen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vreest dat zolang de vergoeding van het medicijn voor minderjarigen uitblijft... meer kinderen een maagverkleining ondergaan dan nodig. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hulp aangeboden na de overstromingen. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Afgelopen week werd Noord-Korea getroffen door zware regenval. Zo'n 4000 huizen overstroomden en 5000 mensen werden geëvacueerd, meldt KCNA. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt. Poetin zou hebben aangeboden onmiddellijk humanitaire hulp te verlenen... en te helpen bij de wederopbouw, zegt dat hij nu geen hulp nodig heeft. Vanwege opgelopen spanningen roepen ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun burgers op om Libanon te verlaten. Nederland doet dat al maanden en herhaalde die oproep vorige week met een extra bericht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de veiligheidssituatie in Libanon snel verslechteren. De spanningen in de regio zijn opgelopen sinds de raketaanval op de door Israël bezette Golanhoogte vorige week. Volgens Israël zit de Libanese militie Hezbollah erachter. Giovanni van Bronkhorst heeft met Besiktas zijn eerste prijs gewonnen. In de strijd om de Turkse Supercup werd landskampioen Galatasaray met 5-0 verslagen. Het was de eerste officiële wedstrijd onder leiding van Van Bronckhorst. Het eerste doelpunt van Besiktas viel al na 21 seconden.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 Do this to me. Try to ruin, ruin me. Be my enemy. Be my enemy. Never thought, never thought, never thought, never thought that you, that you would to dirty up witness name. No, no. Never, never thought, never thought, never thought.